Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De behandeling van de dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn was redelijk zorgvuldig, maar schoot volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg op een aantal punten wel tekort. Zo was bij GGZ Rivierduinen intern bekend dat Tristan van der Vlis aan een vuurwapen probeerde te komen, maar de politie werd niet gewaarschuwd. Volgens de inspectie heeft de GGZ-instelling te strak vastgehouden aan haar beroepsgeheim. De Universiteit Utrecht is volgens hoogleraren de beste universiteit van Nederland. Het weekblad Elsevier ondervroeg 2500 hoogleraren en universitair hoofddocenten en die wezen Utrecht net als vorig jaar aan als beste. Dat wil niet zeggen dat studenten daar ook het meest tevreden zijn. Volgens Elsevier beoordelen studenten in Groningen en Nijmegen hun eigen opleiding het best. De kleine Nederlandse bierbrouwer Olm is failliet. Olm is vooral bekend van de conflicten die het bedrijf had met Heineken. Tussen de beide brouwers werden verschillende rechtszaken gevoerd. De laatste zaak ging erover dat Olm fusten van Heineken zou vullen met eigen bier. Heineken liet daarom beslag leggen op de bezittingen van Olm. De rechter gaf Heineken gelijk. Directeur Snijder van Olm zegt dat het bedrijf daardoor failliet is gegaan. Door het faillissement verliezen zeven medewerkers van Olm hun baan. Van en naar Utrecht rijden geen treinen door een seinstoring. De storing begon rond half tien vanochtend. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat het treinverkeer rond deze tijd weer langzaam op gang kan worden gebracht. Waarschijnlijk rijden de treinen tot twee uur vanmiddag met vertraging. Mobiele telefoonfabrikant Nokia schrapt volgend jaar nog eens 3500 banen. Het Finse bedrijf sluit onder meer een fabriek in Roemenië waar 2200 mensen werken. In april maakte Nokia al bekend dat er 7000 banen moesten verdwijnen. Het bedrijf moet flink bezuinigen vanwege de concurrentie van andere smartphonefabrikanten. Het weer, het is een zonnige dag, maximaal van 22 graden langs de westkust tot 26 in Limburg. Ook morgen en in het weekend is het zonnig en warm.